1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Geen van de kandidaten de benodigde meerderheid heeft gehaald. Nadat bijna alle stemmen zijn geteld... staat de pro-Russische kandidaat Igor Dodon op 49,29 procent. En dat is niet voldoende. Er volgt nu bijna zeker een tweede ronde. Dodon is de leider van de Socialistische Partij... en hij wil een einde maken aan de corruptie binnen de huidige pro-Europese regering. Ook wil hij de banden met Rusland aanhalen. Het ministerie van Onderwijs trekt de komende drie jaar 87 miljoen euro uit om ongelijkheid aan te pakken. Met dat geld moeten kinderen van laagopgeleide ouders dezelfde kansen krijgen als kinderen die uit een hoger sociaal milieu komen. Uit een onderzoek van de onderwijsinspectie kwam naar voren dat nu het gezin waaruit een kind komt steeds vaker bepalend is voor de loopbaan in het onderwijs. Met de extra miljoenen moeten onder meer basisschoolleerlingen extra begeleiding krijgen. Bij een ongeluk op de N196 is zeker één dode gevallen. Volgens de politie is een personenauto over de kop geslagen. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg tussen Hoofddorp en Uithoorn. De inzittenden van de wagen raakten beklemd en moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Drie mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Autocoureur Max Verstappen noemt de tijdstraf die hij kreeg tijdens de Formule 1 Grand Prix in Mexico belachelijk. Verstappen eindigde als derde, maar hij kreeg een tijdstraf omdat hij aan het eind van de race Sebastian Vettel hinderde. Daardoor viel Verstappen terug naar plaats 5. Meerdere coureurs, onder wie Vettel, moesten zich na afloop melden bij de leiding vanwege hun rijgedrag. De Formule 1 Grand Prix van Mexico is gewonnen door Lewis Hamilton. Het weer, de komende uren kan er plaatselijk mist ontstaan en de temperatuur daalt landinwaarts tot 4 of 5 graden. In de ochtend lost de mist na de spits op, waarna de zon gaat schijnen.